spoedige start. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Het kabinet ziet niets in anoniem solliciteren bij het Rijk. Minister Blok raadt een motie daarover van de Tweede Kamer af. Volgens de PvdA is anoniem solliciteren een goed middel... om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen. Het Rijk heeft daarbij een voorbeeldfunctie, zegt de partij. Maar minister Blok zegt dat uit eerdere proeven is gebleken dat ze anoniem solliciteren niet leidt tot een diverser personeelsbestand. Bovendien vindt hij dat de Tweede Kamer zo min mogelijk op de stoel van de werkgever moet gaan zitten. Paus Franciscus heeft een brief geschreven aan de Syrische president Assad. Die moet volgens de paus de internationale wetten respecteren... waardoor de burgers in Syrië worden beschermd en hulp kunnen krijgen. De paus roept Assad en de andere strijdende partijen op... om een einde te maken aan de burgeroorlog in Syrië. Die duurt nu al vijf jaar en heeft honderdduizenden levens geëist. In New York is de Portugese oud-premier Antonio Guterres beëdigd als de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij is benoemd voor een periode van vijf jaar. Guterres volgt op 1 januari Ban Ki-moon op, die er twee termijnen op heeft zitten. De 15 leden van de Veiligheidsraad stemden begin oktober unaniem voor de 67-jarige Portugees. Ban Ki-moon wilde graag een vrouw als nieuwe baas van de VN, maar dat is nog nooit gebeurd in het 70-jarig bestaan van de organisatie. En Cristiano Ronaldo is voor de vierde keer winnaar geworden van de Gouden Bal. Dat is de prijs van een Frans tijdschrift voor voetballer van het jaar. De 31-jarige Portugees van Real Madrid liet vijfvoudig winnaar Lionel Messi uit Argentinië en de Fransman Antoine Griezmann achter zich. Dat de titel naar Ronaldo ging was nauwelijks een verrassing. Hij won dit jaar met Real Madrid de Champions League en werd met Portugal Europees kampioen. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Het koelt af naar een graad of 5.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 Ja, dan gaat het natuurlijk over filmmuziek. En daar is heel veel van gemaakt. Heel mooi, veel mooie dingen. Heel veel matige dingen. Maar we kiezen natuurlijk de mooiste. Eerste uur, de films die voorbij komen. The Hobbit, The Jackal, eh, Maleficent. En eh, natuurlijk de nieuwste cd van Morricone. 60 jaar music. En het tweede uur, na Finding Neverland, Shall We Dance, Hiatsiko, The Holiday, Mal de Pierre. Nou, was in de sneltreinvaart. Nou, je hoeft het niet te onthouden, je hoeft het ook niet op te schrijven. Je moet gewoon blijven luisteren. Dan kan je het zelf ontdekken welke mooie muziek er allemaal gedraaid wordt. En het grappige van een filmprogramma is dat je er ook van kan afwijken. Want we hebben altijd een hit van de maand. En dat is deze keer Alison Moyer. Met het prachtige nummer God Give Me Straight. Een nummertje van eh, volgens mij eh, Elvis Costello en Burt Bacharach. Maar hier is Alison Moyer van de CD Voice. Een CD uit 2004. Nou, ga er maar voor zitten, want het is echt fraai. I'm strong. E. God Give Me Straight. En natuurlijk het eh, trompetje van Burt ik zou ik maar zeggen. Dat zit altijd in zijn werk verwerkt. Ehm, dan komen we bij de eerste serie films die deze week op televisie komen. Het is, is van The Hobbit. De, vrijdag is er een, ik geloof woensdag is er een. En eh, de Hobbit films eindigen volgens mij allemaal met een, uh, ja, een vocaalnummer. De, de, de instrumentaal is altijd gecomponeerd door Howard Shore... Maar ik heb deze keer gekozen voor uit al die films de vocale nummer te draaien. En dat is uit... Eh, eh, vrijdag is bijvoorbeeld de Battle of the Five Armies. En dat is een aardig nummer. Dat wordt gezongen door... Eens even kijken. De Hobbit. Dat wordt gezongen door Billy Boyd. The Last Goodbye. Ook een mooi nummer. Sluit hier ook mooi op aan. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now So ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light is shone by silver streams. stars over snow on winter's morn. I turn at last to paths that lead home, and oh, where the road then takes me, I cannot tell. We came all this way but now comes the day to bid you farewell. Many places I have been, many sorrows I have seen, but I don't regret, nor will I forget all who took that road. now superster die ook een liedje zong in de Hobbit film.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 bestaande onder andere uit de vocalist Shara Swan en de bassist Graham Edwards. En dit was een van hun bekendste nummers, It's Over, It's Under. Een nummertje uit 1997. En dat zat natuurlijk onder andere verwermd in de film The Jackal. En The Jackal is aanstaande woensdag 14 december om half negen te zien op SBS 9. Het is een thriller met in de hoofdrol, uh, even kijken wie dat is... Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier. Nou, dat zijn gerenommeerde namen. En de muziek is ook aardig. De eh, instrumentale nummers zijn eh, verzorgd door Carter Burwell. Bekende filmcomponist natuurlijk. Wie ook een bekende filmcomponist is, is degene die Maleficent eh, gedaan heeft. even kijken of ik die ergens heb staan. Oh ja, Lana Del Rey, is een mooie overgang. Once Upon a Dream. fascinerend gezongen door Lana Del Rey. De film Maleficent eh, is eh, dinsdag 13 december op televisie. Begint om half negen, SBS 6. En dat is natuurlijk het verhaal van uh, Doornroosje... waarin de vloek die de boosaardige vee Maleficent... over het pasgeboren prinsesje Aurora uitspreekt... blijkt te zijn voortgekomen uit haar haat voor de koning. mooie film. En muziek van James Newton Howard... En dit is ook een aardig nummer. Philips Kith. ritme van Zandvoort. The Queen of Fairyland is ook een nummertje van James Newton Howard uit de film Maleficent. dit is natuurlijk een Disney film. En bij Disney films was het vroeger altijd of goed of goed fout zou ik bijna zeggen. Maar eh, deze begint al een soort mengvorm te krijgen. Malen Vistend. Aanstaande dinsdagmorgen dus op de televisie. En ja, dat is best wel leuk natuurlijk om weer eens zo'n film te bekijken. Eens even kijken wat we hier hebben staan. Het ritme van Zandvoort. Ja, zo in de donkere dagen voor kerst is er altijd een film die zeker vast op het programma staat. En dat is de film It Could Happen To You. Misschien herken je wel als ik de muziek draai. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. If you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind. If you're young at heart. If you're young at heart, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart at the seams Life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on the way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? To be young at heart. For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart to be young at heart. And if you should survive to a hundred and five, think of all you'll derive out of being alive. And here is the best part you have a head start if you are among the very young. treasure on earth to be young at heart. To be young at heart. For as rich as you are, it's much better by far if you're young at heart. If you're young at heart, and if you should survive to a hundred and five, look at all you'll derive out of being star if you are among the very young at home. Could Happen to You. Een film die dinsdag 13 december weer eens gedraaid wordt... met in de hoofdrollen Nicolas Cage, Bridget Fonda, Rossi Perez... en de bekende Isaac Hayes. Charlie is een goedzakkige politieman in New York... die bij gebrek aan geld voor een fooi serveerster Yvonne... de helft van een loterijlot geeft. En wat gebeurt er? Ja, natuurlijk, ze winnen... Charlies e Ege EGPRS ziet vervolgens met afgrijzen hoe de 4 miljoen dollar wil delen met Yvonne. En zwervers en collega's en liefdadigheid enzovoort enzovoort enzovoort. En ze besluit zelf achter het geld aan te gaan. De goede kast en het, uh, uh, en het aangename romantische verhaal culmineren in een suikerzoete sprookje waarbij de mondhoeken onbedwingbaar omhoog krullen. Bosjes gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Nou, zeker de moeite waard. Als je hem nog niet gezien hebt, want minstens één keer per jaar op de televisie. Eh, de overturen uit deze film. Carter Burwell, componist. CFM. Ja, je luistert natuurlijk naar CFM Cinema. En dit was uit de soundtrack It Could Happen To You... dinsdagavond weer te bewonderen op televisie. Eh, ik had eigenlijk eh, beloofd om die cd van Ennio Morricone... 60 eh, jaar muziek nog verder af te draaien. Dat gaan we gewoon doen. Falls een stukje van Falls. Ja, nou, dit is natuurlijk allemaal van eh, Morricone, van die prachtige cd. Morricone, 60 jaar muziek. Volgens mij zit er ook een tour aan verbonden. Eh, hij treedt op met een groot orkest. En eh, ja, volgens mij is hij al in Nederland geweest. Ik dacht in februari of zo. Ik weet niet meer precies. Ik weet wel dat hij eigenlijk in februari weer in Duitsland speelt... met dit 60 jaar Morricone Tour. Het nummertje Fortress... derde cd Ennio Morricone 60 jaar muziek. En we hadden afgesproken die hele cd in, eh, ik denk, vijf uitzendingen compleet te draaien. En eh, dit is het nummertje Jill Theme. die eh, soundtrack. heb ik al helemaal gedraaid in vijf afleveringen. In en het Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest. Nou, dat hebben ze alle uh, gedraaid. Dus we gaan over naar een andere film die nog op de rol staat. The Family Man is dat. Ook zo'n film die eh, regelmatig eh, over de beeldbuis glijdt. De muziek is van Danny Elfman. Ik draai er gewoon een paar nummers van. Eens even kijken op de Danny Elfman de titelmuziek... the world. Family Man is de woensdag 14 december om half negen op RTL 8 te zien. Film uit 2000 met eh, Nicolas Cage in de hoofdrol. Eh, dit is ook nog een leuk nummertje. Christmas Eve montage. het eerste uur van eh, CFM Cinema. Mijn naam is Alko B. En eh, we draaien filmmuziek. En dan gaan we twee uur gewoon mee door. Films twee uur. Finding Neverland. Shall We Dance. Hashiko. The Holiday. Mal de Pierre. CFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een